Hij komt daarmee tegemoet aan de duizenden Jordaniërs die vorige week de straat op gingen om hervormingen te eisen. De koning heeft de nieuwe regering opgedragen ook meteen haast te maken met die hervormingen. De oppositie in Egypte heeft president Mubarak opgeroepen af te treden. Oppositieleider El Baradei zegt dat er niet wordt onderhandeld voordat Mubarak is opgestapt. Ook de grootste oppositiebeweging van het land, de fundamentalistische moslimbroederschap, weigert te onderhandelen. In Cairo en andere grote steden in Egypte zijn de grootste protestdemonstraties tegen het regime in 30 jaar. In het centrum van Cairo zijn honderdduizenden mensen op de been. Op het centrale Tahrirplein heeft het leger een menselijke keten gevormd om te voorkomen dat mensen met wapens het plein oplopen. Van president Mubarak is vandaag nog niets vernomen. Het OM heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die eind 2008 en begin 2009 Lelystad onveilig maakte. Jack de Prikker, zoals hij wordt genoemd, stak zonder enige aanleiding vier mensen neer, van wie één dodelijk. Hij hoorde stemmen, zegt hij zelf. Volgens het OM is de man van 26 volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum zijn nu ook virtueel te bezoeken. Google heeft 17 belangrijke musea gefotografeerd en online gezet. Op de site googleartproject.com zijn meer dan duizend kunstwerken te zien. Andere musea op de site zijn onder meer het Metropolitan Museum in New York en de National Gallery in Londen. Het KNMI waarschuwt voor ijzel aan het einde van de middag en in de avond. Vooral in het oosten kan het door ijzel en bevriezing van natte weggedeelte verraderlijk glad worden. In het westen wordt het niet glad omdat het daar boven nul blijft. Het weer. Aan het einde van de middag hier en daar regen. Vanavond in het oosten dus met kans op ijzel. Temperatuur van 1 graad in het zuidoosten tot 4 in het noordwesten.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 Echt hartstikke lachen. Het uitjes. is mijn dag. Stel maar aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. Nee, echt niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> Dit is ZFM.